Oekraïne kiest niet zomaar voor zulke plekken, vertelt correspondent Christian Pauwen. hiermee wil eh, Oekraïne eigenlijk die Russische tegenaanvallen moeilijker maken... om de wegen naar het gebied dat Oekraïne nu bezet eigenlijk te blokkeren. En, ehm, eh, ja, en, en, en de luchtmacht bevestigt dat ook. Hè. Ze zeggen eh, hiermee eh, eh, blokkeren we eigenlijk de logistieke toevoer naar het gebied van Rusland. Rusland zou de bruggen gebruiken om militairen en spullen naar het front in Oekraïne te krijgen. Een belangrijke week voor Kamala Harris. Vanaf vandaag komen democraten samen in Chicago. En later deze week is er een officieel moment waarbij Harris de nominatie als presidentskandidaat accepteert. Het is een volle week met veel bekende gezichten, vertelt correspondent Ryan Hermelijn. Vanavond trapt president Biden af dat is meteen bedoeld om hem een waardig afscheidsfeestje te geven. En later in de week spreken ook de oud-presidenten Obama en Clinton. En op woensdag spreekt running mate Tim Walls. En op de laatste dag donderdag zal Kamala Harris de nominatie officieel aanvaarden in haar acceptance speech. En weten we ook iets meer over wat ze wil met Amerika. Sinds president Biden is gestopt voor de verkiezingen gaat het een stuk beter bij de Democraten. Zo blijkt uit peilingen dat Harris inloopt op haar tegenstander Donald Trump. Hoe kunnen we het beste oude bommen en kogels uit meren halen? Dat vraagt Zwitserland zich af. De bodems daar liggen er vol mee, omdat er jarenlang werd gedacht dat het een handige plek is om munitie te dumpen, vertelt deze explosieve expert. Munitie eh, ja, verbranden of eh, vernietigen kost ontzettend veel tijd en geld. Het levert ook een groot milieuprobleem op. Eh, dus men heeft destijds gedacht, als we het in zee gooien, dan ja, roest dat wel weg. Maar het ligt er dus nog steeds. De bommen en kogels zomaar uit het water halen is gevaarlijk... omdat er een kans is dat de boel ontploft. En dus is de Zwitserse regering op zoek naar een veilig plan. De drie mensen met het beste idee kunnen ruim 50.000 euro winnen. Het weer, veel zon met zo'n 22 graden aan de kust tot maximaal 25 in het zuiden.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 wanna live. I rock a lawsuit when I'm going to court, a white suit when I'm getting divorced, a black suit at the funeral home, and my birthday suit when I'm home alone, talking on the phone. Got an interview with the Rolling Stone, they're saying, Now you're rich and now you're famous.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 Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Hulpdiensten zijn vanochtend rond 8 uur weer begonnen met zoeken naar de jongen van 8 jaar... die zaterdag in zee verdween bij de Maasvlakte. Er is geen hoop meer dat hij nog leeft. Volgens de politie gaat het dan ook om een bergingsactie. Twee Nederlandse mannen staan deze week terecht voor seksueel misbruik van Filipijnse kinderen. Ze zouden jarenlang geld hebben betaald om online te zien hoe de kinderen werden misbruikt. Rijkswaterstaat gaat vandaag praten met de gemeente Nieuwegein. De stad wil kijken of er iets gedaan kan worden aan de lange files... die afgelopen weekend ontstonden door de werkzaamheden op de A2. Verkeer werd omgeleid door omliggende gemeenten... maar die wegen konden de enorme hoeveelheid auto's niet aan. Het weer, vandaag veel zon bij 22 tot plaatselijk 25 graden. leads to the same house.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 op 106.9 CFFM Shaka Khan. Shaka Khan, let me rock it, let me rock it, Shaka Khan. Let me rock it, that's all I wanna do. Shaka Khan, let me rock it, let me rock it, Shaka Khan. Let me rock it, let me feel for you.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 Let me rock it, rock it. I love you. Shaka Khan, let me rock it, let me rock it, Shaka Khan. Let me rock it, it's all I wanna do. Shaka Khan, let me rock it, let me rock it, Shaka Khan.